In 2006 werd er ook al een huiszoeking gedaan bij Philips Hamburg. Toen werden meer dan 100 medewerkers van Philips, Mediamarkt en Saturn verdacht van omkoping. Uiteindelijk leidde dat onderzoek tot één veroordeling. De Hamburgse Philips-vestiging speelde ook een belangrijke rol bij een corruptieaffaire in Polen. Daar werden ziekenhuisdirecteuren omgekocht. Volgens het OM in Duitsland zijn die feiten verjaard. De oprichter van de website Mega Upload, Kim.com, is door een rechter in Nieuw-Zeeland op vrije voeten gesteld na het betalen van een borgsom. Het besluit komt als een verrassing, omdat een lagere rechter een verzoek tot borgtocht had afgewezen, omdat de kans reëel zou zijn dat hij het land zou ontvluchten. Via zijn site konden volgens de Verenigde Staten illegale kopieën van films, muziek en software worden gedownload. Dotcom werd vorige maand opgepakt na een verzoek van de Amerikaanse FBI. Ook drie medewerkers werden toen gearresteerd, onder wie een Nederlander. Zij werden eerder al vrijgelaten na het betalen van een borgsom. In Bulgarije is de eerste Chinese autofabriek in Europa geopend. Het merk Great Wall Motors wil de eerste jaren zo'n 2000 auto's produceren en daarna uitbreiden tot zo'n 50.000. Great Wall Motors wil de auto's, voornamelijk SUV's, onder meer verkopen in Bulgarije, Macedonië en Servië. Het Chinese autobedrijf heeft voor Bulgarije gekozen vanwege de lage lonen in het land. Bulgarije is een van de armste landen van de Europese Unie. Het weer bewolkt. De minima liggen tussen 0 graden in het zuidoosten tot 4 aan de kust.